NOS Nieuws van 7 uur. Jon van Kam met het NOS Journaal. Met de hulp van Amerikaanse F-16's hebben speciale eenheden van het Afghaanse leger... de Taliban weer verjaagd uit Tarinkot, de hoofdstad van de provincie Oeruzkan... melden functionarissen ter plekke. De extremisten van de Taliban vielen de stad maandag aan... en drongen gisteren tot diep in het centrum van de stad door. Het Afghaanse ministerie van Defensie besloot direct troepenversterkingen... naar de belegerde stad te sturen. Israël is begonnen met de aanleg van een grotendeels ondergrondse betonnen wand langs de grens met Gaza, melden anonieme defensiefunctionarissen in Jeruzalem. Het project is bedoeld om de aanleg van tunnels tussen Gaza en Israël onmogelijk te maken. Hamas-beweging, die de Gazastrook bestuurt, heeft tientallen tunnels naar Israël laten graven om smokkelwaar en wapens door te vervoeren. Twee jaar geleden gingen Hamas-aanhangers door een tunnel naar Israël om een aanslag te plegen. De wand van 60 kilometer kost 470 miljoen euro. Greenpeace blokkeert niet langer een Russisch kolenschip bij de Eemshaven. Na een laatste waarschuwing van de politie beëindigden de activisten van Greenpeace volgens RTV Noord zelf een actie. De drie actievoerders gingen sinds woensdagmiddag met hangmatten tussen twee windmolens boven het water. Het schip kon daardoor geen kolen afleveren bij een kolencentrale. Onder de actievoerders waren ook de twee nieuwe directeuren van Greenpeace. De Amerikaanse zwemmer Ryan Lochte accepteert de schorsing die hem is opgelegd door het Amerikaanse Olympisch Comité. Dat besloot eerder vandaag hem voor tien maanden te schorsen. Lochte en drie van zijn teamgenoten zijn er tijdens de Olympische Spelen in Rio beroofd te zijn. Maar later bleek dat ze het verhaal hadden verzonnen. Het weer, tot besluit. Vanavond blijft het helder. In de nacht kan wel wat nevel of lokale mistbank ontstaan. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen schijnt de zon weer volop. Er komt een enkele stapelwolk voor, maar het blijft droog. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB. De drukke avondspits lost nu langzaam op. In de Randstad staan de meeste files nog rondom eh, Utrecht en aan de zuid- en aan de oostkant van Amsterdam. Op eh, de A1 richting Amsterdam bijvoorbeeld staat tussen Naarden en Muiden 5 kilometer. A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Haarlem-Zuid en Battenverdorp 7. Dat komt dan door een ongeluk, maar eh, de weg is wel weer vrij. Op de A10 Zuid richting Den Haag voor het knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer file. En eh, op de A13 van Rotterdam naar Den Haag voor het knooppunt Ippenburg 4 kilometer. Ook dat komt door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer open. Op eh, de A15 vanuit de Europoort naar Rotterdam bij de Thomassentunnel zijn er twee rijstroken dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. En de A27 Utrecht-Breda tussen Evedingen en Noordeloos 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie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 Ik moet wat tijd voor mezelf hebben. Kom mijn nummer niet vragen, je kaartje niet geven. Echt, ik ga je ook niet zelf bellen. Ik heb mijn oude boekhouder ontslagen. Ze wouden veel van mijn geld hebben. Maar mijn nieuwe is Joodse, mijn advocaat ook. Want mijn manager wou dat zelf hebben. Ik moet even op vakantie, houden. We zitten veel te vaak aan de drugs. Ik moet even op vakantie, houden. Ik zie hem veel te vaak met je zus. Ik moet even op vakantie, houden. We zitten veel te vaak aan de drugs. Ik moet even op vakantie, houden. Hey, ik moet wat tijd voor mezelf hebben. Ik gooi alles wat ik wil op Snapchat. Het maakt mijn nieuwe vriendin en mijn ex gek. Ik zie nekken breken als ik een stek trek. Ik weet precies wat je voelt als je het slecht hebt. Echt iedereen mag zien dat ik los ga. Hoe ik een jaar salaris zo opmaak. Hoe elke haat er kapot gaat. Hoe ik negen weken lang op één met Wop sta. Echt, ik heb geen tijd voor jou. Hey, ik heb mijn eigen bedrijf voor jou. Als ik met pensioen ga, wil ik zitten op een jacht en de hele fucking dag gepijt worden. Fok alle oude rappers boven 30 jaar. Ik heb een outfit aan van 30 is ja, nee, kan je niet zien dat ik lekker ga. Ik moet even op vakantie, ouwe. We zitten veel te vaak aan de drugs. Ik moet even op vakantie, ouwe. Ik chill hem veel te vaak met je zus. Ik moet even op vakantie, ouwe. We zitten veel te vaak aan de drugs. Ik moet even op vakantie, ouwe. Hey, ik moet wat tijd grappie dat ik pillen slik. Ik vind het echt heel raar dat je billen likt. Ik neem je bitch één avond mee. Ik laat haar zien dat mijn leven net een motherfucking film is. Doe je kleren uit, ik wil vies doen. Doe je kleren uit en fuck lief doen. Ik heb vieze bitches, echt een vies zo bitches. Ja, alleen maar vrouwen die niets doen. Ik ben je broertje niet, maar pak je zus af. En je bitch mag chillen als het drugs was. Ik denk terug aan toen ik in de bus zat. Ik ga te hard, je zou willen dat ik rust pak. Ik heb gesprekken met mijn vader en mijn advocaat. En ze zeggen kleine, je gaat rijk worden. Ik ben tot laat aan het spijt in de superclub. Je kan zomaar door Mike gespiked worden. Ik moet even op vakantie, ouwe. We zitten veel te vaak aan de drugs. Ik moet even op vakantie, ouwe chill hem veel te vaak met je zus. Ik moet even op vakantie, ouwe. We zitten veel te vaak aan de drugs. Ik moet even op vakantie, ouwe. Hey, ik moet wat tijd voor mezelf. Ik moet even op vakantie, vakantie, vakantie.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 dus Sia en Cheap Trills. Sorry net voor de verkeerde jingle. Kijken of ik nu wel de goede kan, eh, kan vinden. Even kijken. Of ik nu hem wel kan vinden. Maar... Ja, ik deed het gewoon. Gelukkig maar. Je hoort nu... Nee, dan krijg je dat weer. Nou, je hoort nu in ieder geval Mo en Final Song. Won't you stay, at least until the sun goes down. When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. yeah, that's what I hear when dus Meul met Final Song. Ja, volgens mij tref ik het vandaag niet zo met die jingles. Want de ene naar de andere gaat fout bij mij. Het is eh, best wel irritant dat als je er eentje instart namelijk... dat hij na 7 seconden gaat hij opnieuw. Dus dan moet je heel snel je schuif naar beneden doen... Want voor je het weet gaat hij dus nog een keer zich afspelen. Maar goed, het is kwart over zeven. Tijd voor de evenementen. It's alright. Don't let this be our final song. Hé, deze doet het tenminste nog wel. Goed, het enige wat ik eh, nog te melden heb... is dat er op 11 september een uh, eh, Jutters Kofferbarkmarkt is. Deze zal tussen 10 eh, en 4 uur plaatsvinden op het Gasthuisplein... En uh, wil je nou opgeven, dat kost 15 euro. En eh, dat kan je doen op uh, eh, www.onairevents, dus onair-events.nl. Nou ja, dat was eigenlijk het enigste <laughs> wat ik te melden had. Goed, we gaan lekker verder met de muziek. Hier is Macklemore samen met Ryan Lewis. En Can't Hold Us. Alright, alright.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 de Let Me Love You van de DJ Snake samen met Justin Bieber. Ik ga nu eh, voor onze collega Jonas. Voor, uh, die, eh, die op de vrijdagavond en de woensdagavond ook uh, eh, CFM doet. te zeggen dat ik van je hou, maar ik kan het niet omheen Hier is uh, Joe met, Ik mis je. Maar ik dat heeft geen zin meer. Je bent in mijn mind, elke seconde van de dag. Ik zonder jou is het saai. Ben ik niet met je, geloof me, ik mis je.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 met je zei ik kreeg, je nagi mi, amor amoi bronchi.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 Ik ben er nog steeds voor je, want day ben je mijn. Nooit de zoek is, toch vond ik jou, dus weet. Maar geen haast, want ik heb gewoon patience. Alleen zo heb je een better relation. Oeh, oeh, oeh, oeh, oh. Ben ik niet met je geloof, meisje? Ben ik niet met je geloof, meisje? Ben ik niet met je geloof, Ben ik niet met je meisje? Ben ik niet met je geloof me, ik mis je Check alle foto's op je Insta Zelfs ook niet met de minste likes Jij weet het niet, ik heb niks gelijk Ben ik niet met je geloof me, ik mis je Kan niet wachten tot we zijn, een creepje Ik kan niet wachten tot we zijn, een creepje Kijk het tv in bed en jij ligt in je sleepje Je kookt voor een nigga, je staat in een sleepje Niet vandaag gezien, maar ik mis je sinds gisteren Stand up like a soldier, baby. Yeah, I know you like that. like a holster, baby. Show them you're wicked like that. Light It Up. Ja, het is alweer half acht. Ja, de tijd vliegt gewoon echt voorbij. Dat is niet normaal. Tijd is dus voor de top 5 eh, films. Ja, dan beginnen we op nummer 5. Daar zetten eh, deze week eh, Bad Moms. Deze stond er vorige week ook en die is voor 12 jaar en ouder. Op nummer 4 Suicide Squad. Deze is uh, twee plaatsen gezakt voor 12 jaar en ouder. Op nummer 3 Ben Har. Deze is één plaats gezakt voor 12 jaar en ouder. Op nummer 2 één plek gestegen. Wardox. Voor 16 jaar en ouder dan deze week op nummer 1. De snelste stijger. Nieuw in de top 5. 16 jaar en ouder. Mechanic Rerection. Ik weet echt even god niet hoe je dat moet uitspreken, maar... Mechanic Rerection staat er. Oké, dat geloof ik wel. Goed, wij gaan eh, gewoon weer verder met de muziek. Can What, what, what? Wat, wat? Wat zeg je? Wat? Ik versta het niet. Wat? What, what, what? Je hoort nu uh, Macklemore. Samen weer met eh, Ryan Lewis. en Trip Shop. Gewoon omdat hun hele lekkere nummers maken, draai ik dat. Oh.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 Menu, hello, hella won't. Menu, hello, won't. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm, I'm hunting, looking for a come This is being awesome. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible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 This is not for your cries. This is all for your lies. Listen out for your mind. You're killing me over love. Don't be está ahora digo hasta ataca bro, ataca yo el mío también. La gente bailando y tú bla bla bla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 que yo soy candela, tú sabes que yo soy el rey de las nenas. Oye muchacho, tú sabes que soy candela, tú sabes que soy el rey de las nenas, el que pone la cosa buena, que ya todo el mundo sabe que lo canta es de La Habana. Mira como dice mi tacata. Que empiece la fiesta, tacata. La gente bailando el tacata. Todo el mundo gritando, tacata. Sube el volumen de tacata. Mueve tu culito, tacata. También el pechito, tacata. Que empieza la fiesta, tacata. Hacete tacata que te gusta a ti, mami. tacata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 trumpets blow. longest time we're jamming at the party And you're whipping on beat Pushing everything on me We got Silento oh, on repeat But if you think you're gonna get away from me Better change your mind The Henny got me feeling right You're going home with me tonight Let me hold tell your friends goodbye. We can make our way outside. If they think they're gonna stop you coming with me, better change their minds. The honey got us feeling right. You're going home with me tonight. Let me hold you, girl, caress my body. You got me going crazy, oh. Turn me on, turn me on. Let me never make me feel the same. Make me feel the same. Make me feel the same, same, same. I know it's not, but I'm telling the truth. Whatever I know, there's a shadow of you. I know I can try, but the force. Shame, shame, shame. Wherever Ik ga nu afsluiten. Dit was hem alweer voor deze week. Ik wens u nog een hele mooie dag. Ik gehoord, het is al half. Volgende week ben ik er helaas niet, want dan zit ik in Engeland. Ben ik het verbrand. Dus ik zeg over twee weken dan. Het is de slechtste bak koffie die ik ooit heb gezien. Je hoort nu Jay. En een mooie dag, en dat wens ik u morgen ook. Tot ziens. Verder niets, mijn baas belt. Laat maar gaan. Misschien tijd voor een nieuwe baan. put that